10 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad vinden mensen in cafés en restaurants het steeds moeilijker om anderhalve meter afstand te houden. Ook zouden ze niet meer altijd blijven zitten, maar gaan staan en lopen. In meerdere plaatsen zijn dit weekend boetes uitgedeeld en ook is een aantal horecagelegenheden gesloten. Zo moet een café in Maastricht twee weken dicht... omdat terrasbezoekers zich niet aan de anderhalve meter maatregel hielden. Op de Nederlandse IC-afdelingen zijn de afgelopen dag twee coronapatiënten opgenomen. Er liggen er nu in totaal 79. Het is de tweede dag op rij dat het aantal coronapatiënten op de IC stijgt. Gisteren kwamen er vier mensen bij. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding is er geen reden tot zorg... omdat het aantal opnames nog altijd laag ligt. Het RIVM meldde vandaag twee nieuwe coronadoden... en er werden 143 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Vanaf morgen geldt in Frankrijk en het hele land code groen. En dat betekent dat ook in Parijs de restaurants weer open mogen. Dat heeft president Macron vanavond gezegd in een televisietoespraak. Macron zei dat zijn land een nieuwe fase ingaat... waardoor de economie zich kan herstellen. Er ligt een steunpakket klaar van 500 miljard euro. In de Verenigde Staten is het officiële dodental van de corona-epidemie gestegen tot boven de 115.000. De afgelopen dag overleden er in de VS weer 646 mensen. De VS is het zwaarst getroffen land ter wereld. Meer dan 2 miljoen mensen zijn besmet geweest met het coronavirus. En de afgelopen dag kwamen er ruim 25.000 nieuwe besmettingen bij.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 by the crowd. I felt he found my letter and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on. vocês, vai! don't have a story to tell Well, it's bullshit and you know it so well Zet je radio op pole position.